4 uur, Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Minister Blok heeft gisteravond urenlang overlegd met D66, de ChristenUnie en de SGP over zijn plannen voor de woningmarkt. Het overleg was vooral verkennend, vandaag wordt pas echt onderhandeld. Het kabinet heeft een meerderheid in de Eerste Kamer nodig om de plannen met de woningmarkt door te zetten. PvdA en VVD willen onder meer de huren verhogen en de woningcorporaties een heffing opleggen van 2 miljard euro. Overleg met het CDA over de woningmarkt mislukte... omdat de partij de verhoging en de heffing die het kabinet wil te hoog vindt. Een cruiseschip met meer dan 4000 mensen aan boord is op drift geraakt in de Caribische Zee, 250 kilometer uit de kust van het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Het schip de Triumph wordt nu naar een haven gesleept. De passagiers krijgen hun geld terug. De Triumph is eigendom van Carnival, de grootste cruise operator in de wereld. Vorig jaar verging een ander schip van het bedrijf, de Costa Concordia, voor de kust van Italië. Eurocommissaris Borg van Gezondheid en de Europese ministers komen morgen in Brussel bijeen om het schandaal rond paardenvlees, dat is verkocht als rundvlees, te bespreken. Dat heeft EU-voorzitter Ierland gezegd. De eerste minister van Landbouw zei dat hij wil praten over alle stappen die nodig zijn om de kwestie op EU-niveau uitgebreid aan te pakken. Waarschijnlijk zijn de maaltijden waarin paardenvlees is aangetroffen verkeerd gelabeld en is er geen schade voor de gezondheid. Volgens een woordvoerder van Bork zijn er geen aanwijzingen dat er bijvoorbeeld medicamenten in het paardenvlees zitten. Op het tennistoernooi in Rotterdam heeft Igor Sijsling voor een verrassing gezorgd... door de nummer 8 van de wereld, de Fransman Tsonga, te verslaan. Sijsling won in drie sets. In de tweede ronde moet hij het opnemen tegen de Slovaak Klitan. Het weer, vannacht periode opklaringen en 4 graden onder nul. Overdag droog en periode met zon. In het noorden kans op een sneeuwbui. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, in de derde uur van Dit is De Nacht van dinsdag 12 februari... beginnen we met muziek. Hier zijn de Bengals, Walking Down Your Street... Walking Down Your Street, de Bengals waren dat. Ja, vorig uur hebben we met elkaar gepraat over carnaval. Ja, dan eh, zijn er natuurlijk ook allerlei vreemde figuren die in je straat rondlopen. Een mooie optocht, mooie verkleedpartijen enzovoort. En ik kreeg er nog een mooie mail over van Belinda... die zich herkende in het verhaal van Timo. Die zei van, ja, carnaval is ook een feest... waarin je je, je binnenkant laat, kan laten zien juist door nou ja, een masker op te zetten. En Belinda die herkent dat. Die zegt, ehm, ik wil even mailen over wat carnaval voor mij als transgender betekent. In transitie, dus in de overgang van de ene geslacht naar het andere geslacht. In de volksmond zit ik in het verkeerde lijf... en ik volg inmiddels een traject richting het leven als vrouw. Zelf heb ik weinig met carnaval, maar ik grijp die dagen wel aan... om even op een drempelvlagende manier het leven als gewenst buiten de deur te ervaren. Noem het maar als een real-life test. Dus dat kun je ook doen met carnaval kennelijk. Nou, dat voelt allemaal goed, zegt Belinda. Ze gaat niet feesten, want ze houdt niet van drukte. Eh, maar doet gewoon normale dagelijkse dingen. Maar het voelt zich dus wel vrij om met carnaval zich te verkleden als vrouw. Nou, Belinda, ik eh, hoop voor je dat je binnenkort eh, wat meer goed in je lijf zit. Hoe dat dan ook precies zich gaat ontwikkelen. Dat lijkt me vreselijk, het gevoel te hebben in een verkeerd lichaam te zitten. Fijn ook voor dat carnaval voor jou die uitkomst biedt. Dankjewel voor je reactie. En nog meer carnaval. Ik heb het net al eventjes eh, aangekondigd. Herman Vinkers, ik weet niet eh, of jullie hem kennen. Na de pauze, prachtig programma. Eh, daarin haalt hij aan dat hij is verhuisd naar een, een, een, een, dorpje ergens in, in Twente. En Twente is over het algemeen vrij protestants... maar in dit dorpje wordt carnaval gevierd, want het is katholiek. En hij heeft daar een geweldig verhaal over. Hier is Herman Vinkers. Sterker nog, het is waar ik nu woon bijna 100% katholiek. Het is zelfs zo katholiek dat ook wij aan carnaval doen. Ja, zei de buurman, wie doet hier ook aan carnaval? Dan ben je er met op de heugde. Maar ja, zei, die, wie, die eh, zei de buurman, luk aans als een onzel. Want een onzel, dat weet ik waar Git er nog horen van. Maar hier doet meer, eh, wat zou ik zeggen, hier doet meer op sint Twens. <laughs> ik zei, op sint Twens, joh, op sint Twens. Ik zei, god, wij wil daar zingen. Nou ja, laat me zingen, zeggen. Wie hier, zeggen, hier in het dorp, wie werkt een heel carnaval op vrijdag of, want dan hij nog wat aan het weekend. En, eh, ja, en je hebt ook wel een optocht. Jawel, je hebt ook een optocht met uh, waar drie of vier wangs. Maar ja, het bouwen van zo'n wang, het moet niet te veel tijd kosten. En zeker is niet te veel geld. Nee, maar als geld kost, ja, dan is de lol eraf. En carnaval, dat hoort toch voor plezier. Oh, vorig jaar heb toch nog goede carnaval gehad. Vorig jaar, zei de buurman, vorig, vorig jaar... heb voor één krabier een wagen overkocht van Denenkamp... Met die wagen hebben we ons dorp eerst een prijs gehaald... en toen hebben we de waag weer duur verkocht voor zeumkrabier aan Tilt. Nou, dat was echt... Uh... Eh, toen, zo'n wil met elkaar. Prachtig. Maar ja, wie bent een klein dorpje hier met elkaar, dus je hebt wat een paar, een paar problemen waar je mee te maken hebt. Zo heel als probleem, hè, wie hebt hier in ons dorp geen blooskapel? En, en eh, helemaal geen harmonie of een fanfare. Maar ja, wie hebt hier, waar waren een geheime zender. En Edwin en Johnny van hiernaast, die, die, die wilt wat verfusie, haakbanden en krabier... die middag carnavalsmuziek laten horen op Silver Moon. nou, dan dood aan vooraf iedereen langs de route een briefje in de breambus of ze zo goed wilt winnen om de middag de raamslust te doen... de radio in de vensterbank te plaatsen... dan of ze stemmen op Silver Moon... waar Edwin en Johnny dan voor ons verfusiehakband en krabier carnavalsmuziek zullen hun. Nou, dan hebben we nog als probleem, en voor een optocht toch wel een horen, groot probleem. Ja, wie hebt hier niet meer als twee straten. <laughs> en die bent allebei doorlopend. ja. Het is niet anders. Dus de wagens van ons, die mij niet breien weer als de helft van de straat... als we elkaar in vier temeut komen, niet passeren. Maar ja, dan, dan, en, en dan hebben we nog het eh, grootste probleem te overwinnen. En dat is, we hebben feitelijk geen publiek langs de route. Nee, ik mag maar zeggen, helemaal niks. Maar sinds enkele jaren hebben we hier zorgboerderijen. Ja, een verrukkelijke uitvinding. Voor allerlei zaken inzetbaar. En in een helder ogenblik houden we met elkaar in café voor de zorgboerderijen... de dagactiviteit carnaval invoert. Dus de gehandicapten en alle leur die wordt stevig met een rolstoel op de handrem langs de route zat. en zo houden ook publiek langs de route. Nou, als dat dan zo allemaal voor elkaar is, dan loopt wie eens eenmaal zo de pastoor heen en weer. Als dat klaar is, dan zijn we tegen de vrijwilligers van de zorgboerderijen... in zo hoog mogelijk Nederlands... druk ze maar even naar de Lomanstraat heen... paarseren naar de Lomanstroor. Hendrik bindt, dan roept ze waarvan... Eh, ja, wij zijn er. En dan zei hij, nou, dan komen wij er wel aan. Dan lopen we ook een keer de Lomansstraat heen en weer. Nou, dat hele ritueel van ons, dat duurt zo met elkaar zo'n 20 minuten. Na die 20 minuten kijken we elkaar aan en dan zei we... nou, ik geloof wel, nu aan dat café, meid, of niet? nou, in café houdt nog, hou, nog een probleem. We hadden in ons dorp eh, tot voor kort een Limburgse pastoor. En de Limburgse pastoor heeft bij ons geprobeerd, eh, uh, zoals hij dat een iets wat meer carnavaleske geest in ons Twentse dorp te creëren. Dus de Limburgse pastoor heeft bij ons de carnavalsmis geïntroduceerd. We hadden het nog niet, maar nu hebben dus ook hier in ons dorp een carnavalsmis. En binnen een carnavalsmis vertelde de pastoor ons dat carnaval ook wil zeggen... dat je ze mal een pilsje doet aan één waar je feitelijk een gloedensnegel aan hebt. En toen heeft de pastoor een heel carnaval hoor. Ja, maar, maar geen van ons wil hem het idee geven... nou, een hekel aan hem aan. Nee, het is ja een nou best een kerel, dus worden we zo een pilsje doen, maar dat doe je niet. Nee, je bent wat tukker, maar je hebt nog wel wat verzoen, komt dat wel. Dit is De Nacht. Het maakt een Hach. Nuts, City Life. Ja, dus ik zat te denken, wat, dit klinkt als eh, heel soulful 1970... maar het is gewoon een gloednieuwe plaat. Hij moet zelfs nog worden gepresenteerd. Ashtray Nuts alias Jojo eh, Yo eh, hij is nog geen 13 jaar oud. Nee, dat zeg ik verkeerd. Nog geen 23 jaar oud. Ik kijk naar zijn geboortedatum, 1991. En hij presenteert zijn EP in Rotterdam komende donderdag op Valentijnsdag. En hij is nu al een veelbelovend talent van Radio 6, Soul en Jazz. Een heerlijke soulplaat, dat zeker weten. City Life, Ashtray Nuts, onthoud die naam. Goed, we gaan door met een, eh, een oude bekende in het soulvak. Van Morrison, hier is Moondance. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. fantabulous night to make romance Neath the cover of October skies Yet all the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow Yet I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that play soft and low Yet all the night's magic seem to whisper and hush Yet all the songs sunshine in your blush. Can I just have one more morning dance with you, oh, my love? Can I just make some more romance with you, oh, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right And straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting To make sure that you're never alone There and then all my dreams will come true dear There and then I will make you my own And every time I touch you, you just try then I know how. your soft one light seems to shine in your place. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? can I just make some more romance with you, oh my love? Another day, another fight. It always feels like an uphill climb. Another step, another mile. The story of your life. It's harder than you ever thought. And it costs you everything you got. When you're back against the wall and you feel like giving up. Gloedje nieuw uit de US of A was dat Jason Castro met Only a Mountain. Doorgebroken eh, via, eh, ik geloof, eh, de American Pop Idol of zo. En dit is wel een heel lekker eigen plaatje hoor van hem. It's Only a Mountain. En dan gaan we door met Written in the Stars, Elton John en Leanne Rimes. Die zongen dit lied en dat komt natuurlijk uit de musical Aida. But You don't have to ask me, and I need not reply. Every moment of my life from now until I die, I will think or dream of you and fail to understand how a perfect love can be confounded. there is nothing to decide. No escape, no change of heart, no any place to hide. You are all I'll ever want, but this I am denied. Sometimes in my darkest hour. Young at heart, jong van hart. Ja, dat zijn ze misschien nog wel, maar jong van eh, lichaam niet meer zo heel erg. De Bluebells, de Schotse indie rockers, maakten in 1984 deze hit. En dus die zijn inmiddels ook alweer 30 jaar verder. Wat zouden ze zijn? 60? Zoiets? Ja, denk het wel. Goed, door met een eh, nog relatieve jonkie, John Mayer. In 2009 bracht hij zijn album The Battle Studies uit. En daar staat natuurlijk dit prachtig liedje op, Half of My Heart. Het is De Nacht. Met Maarten Hach. 1978 alweer waren dat The Shirts met zangeres eh, Annie Golden... die bekend werd door de musical Hair en eh, deze hit scoorde. Eh, Tell Me Your Plans was dat dus. En dan gaan we door met Us and Our Daughters, wat nieuwe liedje. Does Anybody Know? How does an ocean become two rivers? How does a mountain become a canyon? How do lovers split through? How does one suddenly become two? Does anybody know I keep how to hold love close? Closer than your heart, so nothing can break it apart. Oh no. Does anybody? as a glance turns you. as you glance to achieve me. Uit 1998 waren dat The Mavericks met Dance the Night Away. En daarvoor hoorde je natuurlijk Don't Stop the Dance van Brian Ferry uit de 80 jaar alweer. Terug naar het nu. En na, eh, even heel dichtbij eh, Hilversum woont Rachel Louise in Utrecht. Eh, is, resideert deze Nederlandse singer-songwriter. Nieuw aan het muzikale front. Zij eh, kwam vorig jaar eh, uit, met een, debuutalbum onder de naam Be Your Own Cheerleader. En daarvan zo meteen een liedje. Eerst eventjes een kleine verklaring bij die titel. Op haar eigen website zegt ze... als artiest geef je jezelf bloot. En dat kan soms heel eng zijn als anderen je vervolgens keihard op je ziel trappen. Ja, daar moet je allemaal doorheen als beginnend muzikant. Toen ik de Utrecht Popprijs finale won... stond ik in een zaal met uiterst vijandig publiek dat me uitjouwde. En optredend voor de radio zie je op een scherm live de sms- en Twitter-reacties van luisteraars binnenkomen. En hoe goed de meeste ook zijn, je onthoudt altijd die paar naren waar je wordt afgezeken. Nou ja, en dan onthoudt ze altijd dat haar moeder vroeger altijd zei... You gotta be your own cheerleader. Je moet eh, zelf hard voor jezelf klappen. En vooral in jezelf blijven, geloven. Vandaar dus die titel, Your Own Cheerleader. Be Your Own Cheerleader. En van het album hier eh, de, de single Just A Few, Rachel Louise. Just a few little rooms I hope to ask of you. My mother says, Go for what you want. And just enough comfortables and paint that fits the walls exactly how we think it should. Whoa. Ja, Rachel Louise was dat dus. Singer-songwriter uit Utrecht. En eh, wat een lekkere plaats, zeg. Ik moet zeggen, dat, eh, dat is wel een aardig debuut om mee binnen te komen. Daar hoef je helemaal niet voor te schamen. En eh, we gaan je gewoon even klappen. Zo. Be your own cheerleader, wat nou? We kunnen toch best met z'n allen gewoon zeggen... we hebben weer gewoon een mooie, nieuwe Nederlandse artiest erbij. Tuurlijk. Vind ik dan. Goed, dit is het einde van het derde uur van Dit is de Nacht. En we gaan zo meteen vrolijk door met meer muziek. En natuurlijk ook de focus op de wereld. En daarin reizen we af naar Thailand en naar eh, ja, Afrika, Cameroen. Ik geloof dat uh, eh, Nelis op dit moment in, uh, in Ouagadougou, Burkina Faso, is. Weet je wel, dat land dat de, zo verrassend de finale van de Afrika Cup haalde. Nou goed, dat allemaal straks om half zes. Eerst nog een half uurtje lekker muziek luisteren in Dit is de Nacht. En dat allemaal na het nieuws van vijf uur. Tot zo!